You brought me here, now you're trying to run me away writing on the wall. Come read it, come see what it says. to sleep over there. That's where the music coming from. I don't need any guide. I already know the way. Remember this, I'm your servant both night and day. The pistols are popping and the power's down. I'd like to try something, but I'm so far from town. The sun keeps shining and the north wind keeps picking up speed forget about myself for a while, go out and see what others need. I've been sitting down studying the art of love. I think it'll fit me like a glove. I want some real good woman to do just what I say. Everybody got to wonder what's the matter with this cruel world today. trade your love or any other thing. Gonna raise me an army, some tough sons of bitches. I recruit my army from the orphanages. I've been to St. Herman's Church, said my religious vows. I sucked the milk out of a thousand cows. I got the pork chop, she got the pie. She ain't no ladies in Washington are scrambling to get out of town. Look like something bad gonna happen, better roll your airplane down. Everybody going and I wanna go too. Don't wanna take a chance with somebody new. I did all I could, I did it right there and then. I've already confessed, don't need to confess again make a lot of money, gonna go up north. i plant and I'll harvest what the earth brings forth. The hammers on the table, the pitchforks on the shelf. For the love of God, I'll take pity on you. geleden was ik in mijn favoriete platenzaak... en dan zag ik een cd te liggen, Modern Times van Bob Dylan. En toen dacht ik bij mezelf, die heb ik toch al. Maar later bleek dat ik in de war was met de film van eh, Charlie Chaplin... want die heeft dus ooit de film uitgebracht, Modern Times. Thunder on the Mountain, een van de nummers die terug te vinden is...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 Toen officieel nog op een LP. Ik heb hem zelf op CD gezet. De LP Legend van Kayak. Dit is Seagull. Water and and beyond my Alone I stand here in silence, it's calling you. There is a reason to be here and cry. I know the ocean will understand why I'm feeling the way I do. Tasting the salt and the wind cries your name. Sharp and so cold makes me feel I've lost. survive. het ruisen en het tikken van de LP hoorden nu nog op de achtergrond. Hè? En dit is... I'll get my senses back someday. I'll dust my broom. I'll tip my Aline Jewel van haar cd Boundary Country So Long Blues. En dit liedje draai ik eigenlijk veel te laat, hè? want hier staat op February Song, maar we zijn al veel verder in het jaar. Alhoewel, de lente wil het ook nog niet zijn, hè? de zomer al helemaal niet. Dit is Josh Groban. Where is that lost in a February song. Tell him it won't be long till he opens his eyes. Opens his eyes. Where is that sin? old friend gone, lost in a February song. Tell him it won't be long till he opens his eyes, opens his eyes. zoiets moois laat je natuurlijk helemaal uitklinken. En zo'n piano, zo'n toetsenbord van die Josh Groban van de CD Awake.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 mede geschreven door uh, Bert Vervoren. En Bert Vervoren is altijd technicus geweest bij eh, de NOB. Heeft eh, verschillende opnames gemaakt voor eh, de grote der aarde, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. En hij is nu met pensioen en hij heeft dus ooit gezegd van... het is eigenlijk toch wel heel fijn hoor. Je bent niet meer verplicht om met muziek bezig te zijn. En dan gaat het allemaal net een klein stukje makkelijker. Op een gegeven moment zat hij op Hives een beetje te, te neuzen, zei hij zelf. En op YouTube. En daar kwam hij een naam tegen. Roland Verstappen. En toen dacht hij bij zichzelf van... die man heeft een mooie stem. Daar wil ik wel eens wat meer mee gaan werken. Hij heeft eh, contact opgenomen met deze Roland Verstappen en zie daar. Samen muziek geschreven en samen een cd opgenomen. Noemt de cd Bravo Cana. Uitgebracht in het begin van dit jaar. Bijzondere vitrage als op De vogels de keuken aan. Ze trekt uit pure haar beste kleren aan. Zo'n dag, bij haar ken niet maar stuk. Zo'n dag aan de rand van het geluk. Ze is altijd goed. Goed voor een glimlach. Altijd goed. En de dag mee te beginnen. Ze is altijd goed. glimlach op je netvlies wil je maar niet kwijt. Je denkt daar hoe ze lang en lekker mee je vrijt. Maar soms reageert ze zo banaal. En dan krijg ik weer een kilometer smaal. Ze is altijd goed. Goed voor een glimlach. Altijd goed. En bedacht beginnen. Ze is altijd goed. op een streep staat. De souplesse van haar lip als ze met je praat. En de indruk die ze steeds op feestjes achterlaat. De hele wereld is op mij jaloers. En een leven zonder haar is zo platvloers. Ze is altijd goed. Goed voor een glimlach. Altijd zonder dag beter beginnen. zo zie je maar waar samenwerking tot kan leiden, hè? Dit is de voorman van de Eagles, oftewel Dan Henley. Is begonnen aan een solo-project een aantal jaren geleden... toen de Eagles eigenlijk een beetje uit elkaar vielen. Dit is een van zijn laatst verschenen nummers, Sunset Grill. zei er net al, Don Henley Voorman van de Eagles. En eh, ik heb pas geleden een cd mogen ontvangen van iemand. En dat heette met andere woorden, de top 2000 met andere woorden. Allemaal bekende liedjes die opnieuw geschreven zijn. Onder andere dit... Maggie zo heet het origineel. Ooit gezongen door Rod Stewart, ooit geschreven door uh, Rod Stewart. En nu door eh, niemand minder dan Ferry van Leeuwen en Martin van der Starre uitgevoerd. The Power. Don Henley en Elton John samen. situation. Bell, bell, bell. Standing on shaky ground. Ever since you put me down. Elton John en Don Henley. Afkomstig van een cd die gewoon heet Elton John Duets. En daar staat hij dus op met eh, heel veel van zijn, eh, van zijn grote vrienden. Ik heb u er vorige week ook al iets van laten horen. Ik wil u nog één nummer laten horen. Go on and on. Dit is die Elton John met Gladys Knight. Gladys Knight van Gladys Knight en de Pips. Nu dus samen met eh, Elton John. En dat is de titel van dat liedje, wat terug te vinden is op de cd van die Elton John duets. En zo verdwijnen ze heel langzaam uit uw luidsprekers. Ik heb een cd van eh, Bluff Oktober en eh, ik draai daar regelmatig toch wel eh, alle nummers van. Maar nu kwam ik toch weer een nummer tegen. En toen dacht ik bij mezelf van ja, het is een prachtig liedje. Maar je moet eigenlijk toch ook wel hondenliefhebber zijn om dit helemaal te kunnen begrijpen. Let u maar eens op de tekst van Labrador. Op de dag dat de hond ging viel opeens de eerste sneeuw. De lucht was koud en grijs als lood. En de meeuwen en de kraaien schreeuwden zachtjes dat het beter was dan steeds maar weer te vechten tegen alles wat maar zeer blijft doen en ik dacht alleen nog maar aan toen. Die keer dat jij... was aangekomen Met een spade in mijn hand Stond ik doodstil bij de boom Die zich hoog over de rand boog En ik keek zo in de diepte Waar de labrador zou slapen Er is niets meer dat nog zeer kan en ik denk alleen nog maar aan toen. Die keer dat jij... over de grond. Ik heb urenlang gekeken, maar ik zag niets dat de hond ooit bij me terug zou kunnen brengen. En jouw liefde evenmin. Er is niets meer dat nog zeer kan doen. En ik denk alleen gemaakt. Labrador samen aan het strand wandelen. Als u nu zegt van eh, ik zou ook eens een keer een eh, verzoekplaat uh, aan willen vragen... of ik wil wel eens een keer een programma samenstellen van muziekcarrière, dat kan hoor.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 Het enorme aantal rupsen komt doordat de nachtvlinders vorige zomer goed zijn doorgekomen zodat de vrouwtjes veel eitjes konden leggen die nu allemaal zijn uitgekomen. De rupsen vreten grote aantallen bomen kaal. Vooral eikenbossen raken volledig ontbladerd. In Delft zijn zaterdagnacht drie agenten gewond geraakt bij een vechtpartij. Ze probeerden samen met de portiers van een uitgaansgelegenheid een ruzie te stoppen. Toen er later opnieuw een opstootje dreigde, keerden de vechtersbazen zich tegen de politie. Een van de drie gewonde agenten liep gebroken tanden op en een scheurtje in zijn oogkas. Twee mensen zijn gearresteerd. In Heerlen zijn dit weekend bij toeval twee hennepkwekerijen ontdekt. In een huis was een frituurpan in de brand gevlogen. Toen politie en brandweer aankwamen ontdekten ze in het huis een hennepplantage. De bewoner was een paar huizen verderop om hulp te gaan vragen en ook daar vond de politie een hennepkwekerij. In het brandweeroefencentrum in Heer Hugo Waard heeft vannacht brand gewoed. Rond 4 uur kwam de melding binnen, maar toen de brandweer aankwam stond de oefenloods al in lichterlaaien. Van de loods is niets meer over. Alle geplande oefeningen van de brandweer in Heer Hugo Waard zijn afgelast. Het uitgaansverbod in Thailand blijft nog een week van kracht. De Thaise autoriteiten zeggen dat er nog altijd groeperingen zijn die chaos willen creëren. De avondklok werd vorige week woensdag ingesteld na de ontruiming van het kamp van de Roodhemden in Bangkok. De avondklok geldt in Bangkok en in 23 provincies in Thailand. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar heeft een zeearendpaar met succes gebroed in het Oostvaardersplasgebied. De jonge zeearend weegt inmiddels 4 kilo en is door medewerkers van Staatsbosbeheer geringd. Het nest van de zeearenden is bijna 2 meter in doorsnee en bevindt zich in een boom in een